uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Justitie in Nederland neemt het onderzoek naar de dodelijke mishandeling op Mallorca over van Spanje. Ruim twee weken geleden werd een man van 27 uit Waddingsveen heel zwaar toegetakeld. Hij raakte zo gewond dat hij later in het ziekenhuis overleed. Spanje heeft het dossier met al de verzamelde informatie overhandigd aan justitie in Nederland. We hebben een eh, verzoek gekregen van de Spaanse onderzoeksrechter om het onderzoek eh, over te nemen. En daar gelden natuurlijk allemaal regels voor. Er zijn verschillende verdragen die dat mogelijk maken. En dat verzoek is beoordeeld. En eh, vandaag hebben wij gezegd tegen de Spaanse onderzoeksrechter... Eh, dat wij dat onderzoek inderdaad eh, overnemen. De verdachten vertrokken na de mishandeling naar Nederland en zijn nog niet opgepakt. Er zijn een stuk minder coronabesmettingen. Het waren er afgelopen week 37.000. De week daarvoor stond de teller nog op 70.000, zegt het RIVM. We zien dus een hele sterke daling van het aantal positieve testen. We zien dat ook in de meeste leeftijdsgroepen. Het RIVM verwacht komende week een piek in het aantal ziekenhuisopnames opnames. Het dodental na de overstromingen in België is opgelopen naar 41. Er worden nog twee mensen vermist. De regering maakt minstens 2 miljard euro vrij voor het opbouwen van wegen, huizen en andere gebouwen. Het is weer tijd voor een tussenstand uit Tokio. Dag 4 van de Olympische Spelen was een betere dag voor Team NL dan gisteren. Zo walsten de Nederlandse voetbalvrouwen met 8-2 over China heen. Speelster Linette Berenstein. Wel een lekker gevoel. Ik maak twee goals. We spelen ja, een redelijke wedstrijd. We scoren weer acht keer. Dus uh, ja, ben wel tevreden. Nu moet Oranje tegen Amerika. En ook de hockeyheren gingen lekker. Zij wonnen met 4-2 van Canada. En de handbalsters hadden ook de smaak te pakken. Op het scorebord werd het 43-36 voor de Nederlandse vrouwen tegen Zuid-Korea. Er was niet alleen maar vreugde. Zo greep judoka Jules Fransen net naast een bronzen medaille. Je wilt zo graag gewoon die medaille winnen. En ik ben super trots dat ik hier sta. Ik ben vijfde Olympische Spelen. Dus we hebben het over, dat is niet eh, voor veel mensen weggelegd. Maar als het zo dichtbij is, dan eh, doet het heel erg zeer, ja. En het Olympisch sprookje voor de 3x3 basketballers is ook voorbij. Zij werden door Rusland uit het toernooi geknikkerd. Heb ik het weer nog. kan hier en daar flink plensen vanavond en vannacht. Soms met onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen minder regen en iets frisser. ZFM.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 Sitting on Top of the World is de eerste single. 15 songs op het album vormen een herbeleving van de nummers die ze graag spelen. Daaronder bevinden zich ook Give My Love to Rose en She Smiles Like a River.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 Ze nemen je mee op een twangy rit door de country, blues, folk en bluegrass. Aangestuurd door een zeer getalenteerde band. Haar nieuwste album Headed South Magazijn, En Levedas Lounge mogen ze wat mij betreft op single uitbrengen. Dit is het favoriete album van de maand. mag worden gezien is die van Hannah Dasher. Met haar unieke, met rock doordrenkte geluid timmert ze stevig aan de weg. Zo ook met You're Gonna Love Me. van deze week. Coal Miner's Daughter is een van Loretta Lynn's grootste hits. Nummer 1 Country Hit. that daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man's dollar. Well, I was born a coal miner's daughter in a cabin on a hill in Butcher Holler. We were poor, but we had love. That's the one thing that daddy made sure of. He shoveled coal coal mines. All day long in the field of hoeing corn. Mommy robbed the babies at night and read the Bible by the coal oil light. Everything would start all over come break up. get the money somewhere. Yeah, I'm proud to be a coal miner's daughter. I remember well the well where I drew water. The work we done was hard, and I would we were I never thought of ever leaving, but your heart. Het is hier om de echte ziel van haar bloot te leggen. Niet waar Nashville haar in wil wringen. Zoals zoveel veelbelovende zangers en songwriters met een sterrenhemel die de stad vol dromen bereiken om uiteindelijk ten onder te gaan. Britt Taylor mag wat mij betreft overleven. Zeker als je naar Code Down Swinging luistert. Real Country I'm gonna go hillbilly blues. I wanna hear a Willie singing with a steel guitar ringing. Gonna go down swinging with you. I'm gonna go out kicking, kicking like no Kentucky mule. I'll keep grinning and a picking till my ticker quits a ticking. Gonna go down swinging with you. I'll ride this lost highway until I'm Op dit moment zijn de cowboy levensstijl en traditionele honky-tonk muziek puur romantische bezigheden die opzettelijk tegen de stroom van moderne Amerikaanse countrycultuur indruisen. Wiley van de Wild West is niet alleen een echte romanticus, hij is ook een vakman en perfectionist. dusty trail I'll take my stand. The steers are big and bold, and the nights are often cold. But then that's sort of what you used to when you zijn vaste trio heeft Aaron Burdett een album gemaakt met erop Too Far From Home, dat zich op het steeds populairdere snijvlak van bluegrass, folk en moderne rootsmuziek bevindt. should have saved. But it's the baby with the bathwater. I'm off the beaten path. it's alright. Just a split rail fence between us and the road. Said if you ran, you'd get a splinter, but then have no place to go. Released to a temp job and my probation time. Then my records disappeared. So did I, and the lesson that ends up being learned doesn't always match what's being served. Spent my whole life standing next to fires, wondering why I'm like I'm too far from home. What was closest is farthest away. People who love me, the place I was raised. I barely see their faces, and I cannot see their smiles anymore. 7%. Every person that I've known and every image that I've owned will disappear when it runs out Holland. Nina Lin gaat volledig op in haar rol als muzikant en artiest. Muziek, beschrijft ze, loopt als een rode draad door haar leven. Niet verwonderlijk wanneer je haar nieuwe album Hummingbird beluistert. Een van de songs is Spirit Guide. butterfly in Bob Dylan, zo noemen ze Jacques Mees, met Down Along the Cove, een song van zijn grote inspirator. Rose is een jonge, opkomende singer-songwriter. Hoewel ze opgroeide in België, liggen haar muzikale roots duidelijk ergens anders. Toen ze als tiener naar de Verenigde Staten trok, kwam ze in contact met de muziekstijl die haar als artiest zou gaan definiëren. Momenteel jaagt ze volop haar droom na, met het schrijven, opnemen en uitbrengen van eigen muziek. to church, praying, preaching for some good luck. I couldn't figure out, I couldn't find my way back home. Oh, and I tried and tried but couldn't see why this devil. het blokje country uit eigen land. Dat was Ina Rose met Way Back Home. Nieuwe nieuwe song, Same Boat van Zac Brown. somebody. Mind been struggling, spread a little love. Gotta give back something if the ship keeps rocking. We'll all go overboard. We're all in the same boat, fishing in the same hole. Wonder where the same time goes. money too, trying to the same boat. Dit is het favoriete album van de maand. Deze troubadour uit eh, Texas stort in elk nummer haar ziel uit... en neemt haar publiek mee op een authentieke zuidelijke muzikale reis. Martha Fields met Hillbilly Babylon. seems we've been marked time in the pines, in the pines. we've been dying all by. Sing a sad song about my hillbilly Babylon. We cut off all the timber and they dug out all the coal. How'd we get so far down this deep old rabbit hole? sad song about my hillbilly Babylon. Don't you lay no plastic flowers on my grave. Let the swallows sing and them mountain flowers wave. Time has made a change in the old home place. Sing a sad song about right up there on Mount Zion. Yes, I'll fly away, oh glory, yes, I'll fly away. Sing a sad song about my eigenzinnige Riley Green met That's What I've Been Told. A shiver girl ain't no match for a mailbox BB guns are good for breaking glass You can my bear 17 You don't have to laugh, they don't ask girls don't like a kiss that tastes like gold. At least that's what I've been told. They'll put your ass in jail for stealing stop signs. The biggest dog don't win in every fight. Don't make bets you can't afford to lose. Don't jump off that river bridge at night. I've been told. If you're just saying prayers and you ain't praying, if both men ain't shook hands and it ain't so, when daddy don't say nothing, you better he won't be here for long. And that girl ain't coming back if you let her go. At least that's what I drinking beer before Sunday. Don't lay out all night before a game. Don't let Grandpa's Gibson go. Diesel trucks won't run on gasoline. You better never love a girl that your mama don't. At least that's what I've been told. is het titelnummer van het tiende album van IC Hawks in L.A. Ze schreven en namen het nummer op tijdens de quarantaine en zelfs in die donkere maanden vertegenwoordigde het nog steeds hun beste hoop dat ze snel weer op weg zouden zijn met muziek, reizen en elkaar.